Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Komt er vandaag een oplossing voor Ter Apel? Al maanden is het bij het asielzoekersaanmeldcentrum daar drukker dan druk. De afgelopen weken slapen er zelfs honderden mensen buiten, omdat er binnen te weinig plek is. Ook zijn er weinig wc's en douches en is de hygiëne dus nogal ver te zoeken. In Den Haag gaat het er straks ook over. Bij de ministerraad wordt gepraat over een oplossing, zegt verslaggever Wilco Boom. Ja, dat is wel de verwachting inderdaad. En daarbij zou het dan gaan om een breed pakket aan maatregelen... om de opvang te verbeteren en de instroom af te remmen... en ook om honderden miljoenen extra. Over een uurtje begint dat overleg. Moet je vandaag echt met de trein? Pak de NS-app er dan maar even bij. Want op veel plekken kun je iets merken van de treinstaking. NS-personeel staakt voor meer salaris en minder werkdruk. Ook deze conducteur doet mee. Ik werk nu 15 jaar voor de NS. En, en je merkt ook op de werkvloer dat deze staking ook echt leeft. Eh, de reden waarom we staken is bij iedereen eh, meer dan duidelijk. En ja, we zijn er gewoon klaar mee. Vooral in het westen van Nederland heb je last van de staking. Een hoop schade bij een juwelier in Amsterdam. Dat was vannacht een plofkraak. En dat is bij die winkel niet voor het eerst. Of er sieraden zijn meegenomen is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. En even snel door een lange vlog of reaction video op YouTube. Kan gewoon door de video op hogere snelheid af te spelen. En dat is populair, zegt het videoplatform. Elke dag besparen alle gebruikers bij elkaar zo'n 900 jaar tijd. Door op dubbele snelheid te kijken bijvoorbeeld. Hey guys, I am here with a very, very special guest. Please welcome Kim Kardashian West I'm so excited to be here. I am, this is, thank you for even having me. Goedemorgen en welkom bij uw vlog. Ik ben weer. Uh, met Pieter Haar. Eh, ik heb even koffie besteld. Ik ben met klaar, maar ik heb straks uh, weer opnames voor de podcast. Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms vereist dat de nodige fysieke inspanning. En deze week is daar Jossi. Jij bent boos. Ik We gebruiken de functie vooral s'avonds om nog snel voor het slapen gaan een video af te kijken. scheelt toch, ben je ook hier sneller vanaf. Tijd voor het weer zou ik zeggen. In het noorden trekken een paar regen- en onweersbuien over. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 25 graden, maar het voelt broeierig warm. Het weekend droog, zonnig en nog iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Badhoevedorp en knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer met een half uur vertraging.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu zeg, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben je Wat ga je in? ik moet gaan en gooi ja. Ben gek of dizzy? Want ik weet niet wat je doet, nee. Jij blijft vragen naar mijn bankpas en reis de het als een atlas en vragen wat ik ga doen. Ah yeah. En ik schroef, kijk wat je met me doet. Dit, dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg.